Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Heerlen, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen... die gepland stonden rond de aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Vorige week werden de feesten rond de 11e van de 11e al afgelast in Noord- en Midden-Limburg... nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. In Zuid-Limburg mocht het wel doorgaan, maar Kerkrade, Heerlen en Brunsum zien daar dus van af. Ruim vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld... zeggen ook slachtoffer te zijn van economisch geweld binnen een relatie. Ze mogen dan bijvoorbeeld niet werken of moeten hun loon inleveren bij hun partner... schrijft Trouw op basis van onderzoek van het Radboud UMC. Onderzoeker Van Gelder vindt dat er meer aandacht voor moet komen voor deze vorm van geweld. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen mensen, zegt het Wereldvoedselprogramma van de VN. In 2019 waren het nog 27 miljoen mensen. De sterke toename in korte tijd is grotendeels het gevolg van de verslechterde situatie in Afghanistan na de machtsovername van de Taliban. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston heeft een rechtszaak aangespannen. Hij eist 1 miljoen dollar van de organisatoren wegens nalatigheid. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen acht mensen in het gedrang om het leven. Scott legde zijn optreden een paar keer stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Het weer, plaatselijk kans op mist. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Osdorp en Amsterdam buiten Veldert staat 4 kilometer file met bijna drie kwartier vertraging.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 Make we reset the clock, girl. When you keep pressing my girl, over and over. Dynamite, oh. body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ha. Champagne, a buzz, mouth, tobacco, when we popping it like dynamite. Well, dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all lips. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot, girl. Make we reset the clock, girl it, my girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me are meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Blessed. night. Wish you a fish from the dance floor to the bedroom. Sweet relax. Give me a little more, but the love when I got stop. Brace it up, my girl.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 Heerlijk, Kerkrade en Brunsum zetten toch een streep door de evenementen die gepland stonden... rond de aftrap van het carnavalseizoen, melden Limburgse media. Ze doen dat na een oproep van de ziekenhuizen. Ruim vier op de tien vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld... zeggen ook slachtoffer te zijn van economisch geweld binnen een relatie. Ze mogen dan bijvoorbeeld niet werken of moeten hun loon inleveren bij hun partner, schrijft Trouw. Het aantal mensen dat op de rand staat van hongersnood is binnen een jaar met 3 miljoen gestegen naar 45 miljoen mensen, zegt het Wereldvoedselprogramma van de VN.